Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt misschien meer zware wapens naar Oekraïne. België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk denken daarover na, zegt premier Rutte. Nederland heeft al anti-tankraketten, luchtafweersystemen en panzervoertuigen gestuurd. Ook is er een Nederlands opsporingsteam naar Oekraïne om bewijs te verzamelen van mogelijke oorlogsmisdaden. Het OM eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man in een heftige verkrachtingszaak. Mr. Dark, zoals hij zichzelf noemde, zou tien minderjarige meisjes hebben afgeperst en misbruikt. Ook runde hij jarenlang een website waar heftige video's op stonden, vertelt deze verslaggever. Deze man uit Barendrecht heeft acht jaar lang een eh, site beheerd, darkscandles.com. Nou, dat was een soort verzamelplaats voor echt gebeurde gruwelporno, zoals je het zelf ook noemde. Dan heb je het over dierenporno, vrouwen als slaven, zeer gewelddadige verkrachtingen. Twee jaar geleden werd de man opgepakt in een groot onderzoek. De rechter doet later uitspraak. 16-jarigen mogen in België meegaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Vanaf 2024 zijn zo'n 270.000 tieners welkom bij de stembus voor het Europees Parlement. De Vlaamse Jeugdraad zei eerder al dat ze hopen dat het initiatief een eerste stap is naar de uitbreiding van het stemrecht. En over een uur begint de nationale dodenherdenking op de Dam. Op andere plaatsen zijn al herdenkingen gehouden. Zo herdenkt de Nederlandse sportwereld ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsslachtoffers uit het voetbal staan dit jaar centraal, maar het ging ook over de oorlog in Oekraïne. Er zijn kransen gelegd door onder andere Klaas-Jan Huntelaar, bondscoach Louis van Gaal en Yevgeny Levchenko, geboren in Oost-Oekraïne. Jullie hebben ooit eigenlijk vrijheid uitgevochten en dat was ook geen makkelijke opgave. En als ik dat mag reflecteren naar Oekraïne op dit moment. Wij zijn aan het vechten voor onze vrijheid. Die moet je, die moet je eigenlijk omarmen. Ruim 2200 voetballers kwamen om het leven in de Tweede Wereldoorlog, onder wie 19 internationals. Het weer, vanavond af en toe bewolking. Op bevrijdingsdag is er zon, maar landinwaarts kunnen er ook wolken zijn. Wind is er nauwelijks en het wordt 15 tot 19 graden.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 Ze glimmen net zoals je lacht. Je pakt de bon voor het café, dus neem je vriendinnen mee. Is de nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de kloten. Vanavond ga ik even naar Bonbon. Gooi alles van me af en giet me Wat Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Vanavond ga ik uit mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky.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 I won't trying to bring out